maar die zoektocht verliep moeizaam. Boekhoorn is een bekende investeerder en ondernemer... en maakte onder meer fortuin met de aan- en verkoop van Telfort. Unilever heeft het afgelopen kwartaal iets meer verkocht... maar voldoet niet aan de verwachtingen van de aandeelhouders. De omzet steeg met 3,8 procent, blijkt uit de kwartaalcijfers. Analisten hadden gerekend op een half procent meer dan dat. Unilever staat onder druk om beter te presteren. Topman Polman verhoogde eerder de groeiambities van het bedrijf. De komende jaren wil het bedrijf groeien met 3 tot 5 procent. Maar voor heel 2018 komt het net onder de 3 procent uit. In de kwartaalupdate werd met geen woord gerept over de locatie van het nieuwe hoofdkantoor. Twee weken geleden werd bekend dat de verhuizing naar Rotterdam niet doorgaat. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft geen bewijs gevonden voor manipulatie van de koers van de Chinese munt door China. President Trump kwam meerdere keren met de beschuldigingen. China zou de waarde van de yuan kunstmatig laag houden om zo de export te stimuleren. De minister van Financiën zegt dat hij desondanks bijzonder bezorgd is over het Chinese gebrek aan transparantie over het valutabeleid. De VS en China zijn verwikkeld in een handelsoorlog en heffen importtarieven op elkaars producten. Kiki Bertens kan toch naar de WTA-finals in Singapore. Er komt een plekje vrij voor haar doordat Simone Halep... de Roemeense nummer 1 van de wereld, zich heeft afgemeld. Ze heeft een rugblessure en is niet op tijd hersteld. Kiki Bertens behoort sinds kort tot de top 10 van de wereld... en vocht met twee andere tennissers om de laatste twee tickets... voor het toernooi in Singapore. Het weer vrij zonnig en overal droog. Het is minder zacht dan de laatste tijd, gemiddeld 17 graden. Morgen en in het weekend verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Amersfoort en Hilversum Noord.